De hoogste koninklijke onderscheiding voor burgers, de orde van de Nederlandse leeuw, ging naar acht wetenschappers. Onder hen zijn de apenonderzoeker Frans de Waal en de Nijmeegse hoogleraar Hoitsma die zich heeft ingespannen voor orgaandonatie. Minister Yersballin betreurt dat mensenhandelaar Murat O. vorige week tijdelijk is vrijgelaten uit de gevangenis. Het gerechtshof in Amsterdam gaf hem drie maanden verlof. Eerder werd gemeld dat hij naar huis mocht om bij de geboorte van zijn kind te kunnen zijn, maar het hof spreekt tegen dat dat de reden was. Moerat O. werd vorig jaar tot vier jaar zelf veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie. Hisballing werkt aan een wetswijziging naar aanleiding van de kwestie Saban Baran. Die mensenhandelaar ging er tijdens verlof vandoor naar Turkije. Van de jongeren met een bijbaan vraagt maar 28% te veel betaalde belasting terug. Jongeren weten maar weinig over de rechten en plichten die bijbaantjes met zich meebrengen. CNV Jongeren heeft dat onderzocht omdat jongeren niet goed op de hoogte zijn van de regels, betalen ze niet alleen te veel belasting, maar werken ze ook vaak te lang en worden ze vaak niet doorbetaald als ze ziek zijn. Op de dag van de bekerfinale Feyenoord-Ajax op 6 mei geldt in het centrum van Rotterdam en rond de Kuip een strikt alcoholverbod. Tussen twee uur s middags en middernacht mag geen alcohol worden verkocht in cafés, supermarkten en slijterijen. Volgens Rotterdam blijkt uit onderzoek dat voetbalgeweld sterk samenhangt met overmatig drinken. Het weer, veel sluierbewolking en vanavond enkele buien. De maxima lopen uiteen van 23 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Koninginnedag begint bewolkt, in de middag opklaringen met zon en 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid